Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Als het aan de VVD ligt, mogen ongevaccineerde kinderen straks niet meer naar de kinderopvang. De partij is bezig met een wetsvoorstel waar dat in staat, zegt fractievoorzitter Hermans. Het aantal ouders dat hun kinderen laat vaccineren eh, neemt weer af. Ehm, wat dus het risico op die ziektes weer eh, doet toenemen. Dus je kan niet in veiligheid je kind eh, naar de kinderopvang brengen. Daar willen we iets aan doen. Dus we zeggen, als je nou ziet dat die vaccinatiegraad echt door een grens zakt eh, waarmee het risico op ziek worden groot wordt, dan moeten we daar consequenties aan verbinden. En dat betekent dat, dat de voorwaarde om je kind naar de kinderopvang te brengen is dat hij of zij ook gevaccineerd is. Vorige week kwam naar buiten dat de vaccinatiegraad vooral in de steden flink is gedaald. Daardoor kunnen uitbraken ontstaan van gevaarlijke ziektes als mazelen en kinkhoest. Zoals in Eindhoven vorige week. Bij een uitbraak zijn daar 14 kinderen en één ouder besmet met mazelen. 11 jaar cel voor een moeder die haar baby vergiftigde moedermelk gaf. Sarah V. is veroordeeld voor meerdere pogingen tot moord. Haar dochtertje groeide slecht en had infecties. Toen de melk werd getest werd er een medicijn tegen diarree ingevonden. Ook was de moedermelk verdund. En opnieuw een explosie bij een huis in Schiedam vannacht. Het is al de tweede keer in korte tijd. Eind vorig jaar was er ook al een knal. Waarschijnlijk gaat het niet om de bewoonster, maar om haar zoon, een veroordeelde drugscrimineel. Vorige week was er ook al een explosie bij zijn eigen huis op een andere plek in Schiedam. Twee mensen zijn opgepakt. En we hebben in Nederland vorig jaar voor bijna 4 miljard euro bij buitenlandse webshops besteld. Dat is 13% meer dan een jaar eerder. Vooral uit één land lieten we flink meer pakketjes overkomen, zegt thuiswinkel.org. Relatief gezien zie je dat China de grootste stijging laat zien. Eh, en dat we vaker kopen op het gebied van uh, eh, do-it-yourself. Dus de bouwmarkten, spullen als het ware. De tuin, spullen voor, voor in ons huis. Home and living heet dat. En ook kleding. Toch is China niet het land waar we het meest online bestellen. Op één staat Duitsland. En het weer nog grijs, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag in het noorden kan zo wat regen. Verder zijn er opklaringen met af en toe ook wat zon. Het wordt 12 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWW. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 9 kilometer file... tussen Akersloten, Knoop het Velzen door bergingswerkzaamheden op de A22. Beverwijk richting Velzen bij de Velzen-tunnel. Er was een ongeluk gebeurd, de weg is weer vrij... maar er staat nog wel 5 kilometer file vanaf knooppunt Beverwijk. Op de A10 Watergraafsmeer-Koenplein tussen afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam West... 10 minuten vertraging... 20 minuten op de A10 Watergaasmeer de Nieuwe Meer tussen Knoop het Koenplein en Knoop de Nieuwe Meer. 8 kilometer file. Het eh, wegdek is daar in heel slechte toestand. De linkerrijstrook kan nog wel dagen dicht zijn. En 197 Heemskerk richting Beverwijk tussen de Plesmanweg en Velsen-Noord 3 kilometer file. Een half uur vertraging. En 201 Hilversum Uithoorn. 10 minuten vertraging tussen eh, afrit Nederhorstenberg en Loenersloot. En 402 Maarsen-Loenen is in beide richtingen dicht door een brand tussen Maarsen en Breukelen.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 And if death was coming for you, I'd give my life for you. Cause you are, you are. mad at. Never leave you alone. It's a song when I'm home, like a song when I'm gone. We both grown, both got minds of our own. Must be hit it off at first sight, like love jones, bitch. Mini zones, baby, lover, yo, hate it all. From prissy women to women that's overshadowed, but you know the ruby. Living it up, ain't got all of y'all giving it up. I like little ooh, baby, how cute are you? With a body that rides on sexual. I got a stick, I ride right next to you. Doing donuts and cuts, then I open it up on the freeway, hand on the wheel, on the club. Rule, baby, not giving it up. Ooh, to everybody that be living it up, we say what I do. And all my ladies that be giving it up. Uh, what you do. To everybody that be living it up, we say what do I do? And all my ladies that be giving it up. My uh, love come on, we get right. Come on, we get live. Come on, we get right. Live your life sexy. I just want you next to me. Your whole vibe's like a sign in ecstasy. This ain't nothing but an ink thing, baby. I know the world is going crazy. I won't feel your passion. Come when you act, laugh when you cry, cry when you laugh. But it ain't nothing happen. Homegirl got a little uptight, turned off the lights and started crashing. The radio blast between me and you, but you ain't on the low with the freezing you do. Cause I thought you knew what I do. You know I know. What Cause it ain't a good night if you don't act Teddy turn off the lights grind it out, taking no time out till the sun come out. <laughs> Let me out. To everybody that be living it up, we say what I do. And all my ladies that be giving it up, oh. What you do. To everybody that be living it up, we say what do I do.